En het zorgt voor een hoop onzekerheid bij reizigers, hoorde verslaggever Onno Beukers op Rotterdam Centraal. Duidelijk is dat eh, door problemen in de kanaaltunnel dus eh, de treinen naar eh, Londen nu niet rijden. En ja, het is onduidelijk wanneer dat wel gebeurt. Ik sprak net in ieder geval een aantal mensen die dus dus, eh, ja, een beetje tussen hoop en vrees zaten of ze nou eh, nog konden vertrekken. It was supposed to leave at 15:28. So I came to check in, got here with these other people and found out it was cancelled. But the problem is they should be prepared for this kind of situation. They should make some kind of arrangement with the boat or with airplane or some kind of facilitation. And uh, we are somehow stuck in between. We don't know why. Een grote brand bij een brommersloperij in Hellevoetsluis. In het gebouw liggen veel oude metalen, accu's en banden opgeslagen. De brand begon rond 1 uur en is nog niet onder controle. Er komt veel zwarte rook vrij. In de omgeving van Hellevoetsluis is een NL-alert verstuurd... met het advies om ramen en deuren te sluiten. Er zijn geen gewonden. Drie paarden die in de rook stonden zijn naar een veilige plek gebracht. En morgenavond worden er weer een heleboel flessen champagne gepopt. Dat is natuurlijk een typische Franse drank. Maar twee Nederlanders hebben besloten om ook champagne te maken. Wel in Frankrijk, want anders mag het geen champagne heten. En zo moeten ze zich aan nog veel meer strenge regels houden. Ik snap ze wel. Kijk, champagne is een van de meest beschermde merken ter wereld. Eh, en dat moet ook, want anders krijg je wildgroei en dan kunnen ze de kwaliteit niet meer waarborgen, waar wij juist heel erg voor staan. Maar simpel voorbeeldje, eh, er is zelfs bij wet geregeld, eh, vastgesteld, dat het woord champagne minimaal de helft van het formaat van je merknaam op het label moet hebben. Zo ver gaat het zelfs bij de regels. Ja, het gaat best lekker tot nu toe. De Nederlanders maken zo'n 30.000 flessen per jaar en willen uiteindelijk dat dat tien keer zoveel wordt. Ze verkopen hun champagne aan restaurants, het weer, vanavond vanuit het noorden wat buien.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 Poison dripping. my shirt. It really hurts. Something's jumping. Jumping in my shirt. Jumping in my shirt. Something's jumping. Jumping in my, my shirt. My heart's on red alert. Walk the body. Walk the body. Body. Walk the body. Walk the body.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 De gevolgen van de treinstoring in de Kanaaltunnel blijven ook de komende dagen nog merkbaar. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang, maar voor de komende dagen zijn meerdere treinritten al geschrapt. De ondernemingskamer heeft bepaald dat de toezichthouders Ascher en Heert de vakbond FNV mogen hervormen. Het ledenparlement van de bond wist dat tot nu toe nog tegen te houden. En bij een grote brand in een brommersloperij in Hellevoetsluis komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is al uren bezig met blussen. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En het weer, oudjaarsdag, wordt bewolkt met soms een bui. In het zuiden ook af en toe de zon. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit is ZFM. yeah. i am going in a bottle, baby. Gotta rub me the right way. I'ma tea in a bottle, baby. Come, come, come on and me My body's saying let's go, but my heart is saying no, no. If you wanna be with me. a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.